na afloop van een demonstratie van zo'n 500 Molukkers... Eerst een gespannen sfeer en er zijn confrontaties tussen betogers en agenten. De toegang tot de A12 is door de politie afgesloten. De Molukkers demonstreerden vanmiddag tegen de Indonesische regering. Ze wilden aandacht vragen voor gevangen genomen dissidenten op de Molukken. Vier op de tien priesters willen dat het celibaat wordt heroverwogen, blijkt uit onderzoek van de EO en het Katholiek Nieuwsblad. Een kwart van de Nederlandse priesters voelt zich geremd in de omgang met kinderen door de misbruiksschandalen in de Rooms-Katholieke Kerk. De zedenzaken zijn lang onder de oppervlakte gebleven, volgens velen door een doofpotcultuur binnen de kerk. Informateur opstelte biedt aan het begin van de avond zijn eindverslag aan koningin Beatrix aan. Hij heeft vanmiddag met de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV over de tekst gepraat. Dat zou eigenlijk gisteravond al gebeuren, maar werd uitgesteld. Vermoedelijk vanwege kritische uitlatingen van de CDA-kamerleden Koppenjan en Ferrier over Geert Wilders. Volgens CDA-leider Verhagen hebben ze vandaag gezegd dat ze maatregelen uit het regeer- en gedoogakkoord steunen. De zelfmoord van acteur en zanger Anthony Kamerling heeft tot geschokte reacties geleid. Olga Madsen, producer van Goede Tijden Slechte Tijden, die Kamerling in 1990 ontdekte, zegt dat hij een bijzonder en talentvol mens was. Volgens regisseur Jean van der Velde was Kamerling af en toe ongelukkig over zijn leven. In Zuidoost-Beemster in Noord-Holland is een man van 93 om het leven gekomen... nadat zijn auto tussen twee viaducten door was gevallen. De man nam op de A7 de afslag richting Volendam en verloor de macht over het stuur. De auto raakte van de weg en viel tussen de viaducten door op een weg eronder.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 Hey, mom, what your mama gonna say? You finally let your party like this guy. Does anyone wanna go waltzing in? don't, don't, do don't, don't,